Halverwege december stond de teller al op 48.000 kilo illegaal vuurwerk. In heel 2017 werd ruim 40.000 in beslag genomen. Het OM en de politie treden harder op tegen illegaal vuurwerk. De Britse politicus Perry Ashdown, voormalig leider van de Britse Liberal Democrats, is overleden. Ashdown leidde de Lib Dems van 1988 tot 1999. Hij werkte in 1997 samen met New Labour van Tony Blair aan hervormingen van het Britse kiesstelsel, maar die kwamen er niet door verzet van prominente partijgenoten van Blair. Na zijn aftreden en vertrek uit het lagerhuis werd Ashdown geridderd en werd hij lid van het hogerhuis. Ook was hij van 2002 tot 2006 hoge vertegenwoordiger voor Bosnië en Herzegovina. Vorige maand maakte hij bekend dat hij blaaskanker had. Paddy Ashdown is 77 jaar geworden. De duikboot waarin de Zweedse journaliste Kim Wall vorig jaar om het leven werd gebracht is gesloopt. De dader, de Deense uitvinder Peter Madsen, werd in april tot levenslang veroordeeld. De rechter gaf toen ook de opdracht het schip te slopen. De journalisten keerde vorig jaar niet terug van een reportage op de onderzeeboot van Matsen. In de weken daarna spoelden haar lichaamsdelen aan. Matsen werd schuldig bevonden aan marteling en moord. In de eredivisie van het betaald voetbal stonden vanavond vier wedstrijden op het programma. Fortuna Sittard FC Groningen eindigde doelpuntloos in 0-0. PSV versloeg in Eindhoven AZ met 3-1. In de wedstrijd maakte PSV met een penalty door Lozano het 60ste doelpunt van het seizoen. NAC was in Breda met 4-2 te sterk voor Heerenveen... dat in de tweede helft nog maar met negen spelers op het veld stond... na twee rode kaarten. Excelsior Heracles is nog bezig. Het weer, vanavond en vannacht grotendeels droog en bewolkt.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 When I push, I feel good when I pull, I feel good. Global House Vibes, hosted by DJ Malzo. I feel good when I pull. push, push, push, push, push, push, push. When I push, I feel good. When I pull, I feel good.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 Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.